In de bouw-CAO staat dat bouwvakkers niet buiten hoeven te werken bij een gevoelstemperatuur van min 6 of lager. Bij de huidige temperaturen is dat op veel plaatsen het geval. FNV Bouw had een telefonische hulpdienst klaarstaan om vragen over het vorstverlet te beantwoorden. Maar daar kwamen maar een paar telefoontjes binnen. Volgens de vakbond zijn de regels in de sector inmiddels goed bekend. Tijdens de vorige vorstperiode waren er nog enkele tientallen mensen met vragen over vorstverlet. Herman van Rompuy is zijn eerste werkdag als president van de Europese Unie begonnen op de aandelenbeurs van Brussel. Hij luidde de bel voor de opening van de handel. Economisch gezien zal het volgens hem in 2010 beter gaan. Van Rompuy zit de komende vijf jaar de Europese Raad van Regeringsleiders voor. In een nieuwjaarsbrief stelt Van Rompuy vandaag samen met premier Zapatero van EU-voorzitter Spanje... dat de EU-landen hun economisch beleid beter op elkaar moeten afstemmen om de heropleving vast te houden. In Culemborg zijn de politie en de ME nog steeds in de wijk weide aanwezig om de rust te bewaren. Gisteravond werden stenen door ruiten gegooid, waarbij enkele mensen licht gewond raakten. Ook zou er met cocktails zijn gegooid. De afgelopen nacht verliep zonder incident in Terweide. Er zijn geen mensen aangehouden, zegt de politie. In Culemborg zijn al maanden spanningen tussen Marokkaanse en Molukse bewoners. Die kwamen weer tot uitbarsting toen in de nieuwjaarsnacht een auto met Marokkanen inreed op twee Molukkers die in een voortuin stonden. De Culemborgse burgemeester van Schelven noemt het gedrag van enkele lieden in de wijk totaal niet tolereerbaar. Volgens hem heeft het geen zin meer om met deze mensen te praten. Het weer vooral langs de kust en in het noorden wat sneeuw of natte sneeuw.